Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de provincie Antwerpen gaat de aangekondigde avondklok vanavond in om half twaalf. Wie zonder goede reden toch buiten is, kan een boete tot 1600 euro krijgen of een gevangenisstraf van twee weken. De avondklok is één van de maatregelen tegen het toenemend aantal coronabesmettingen. De Europese Unie koopt remdesivir in voor de behandeling van 30.000 coronapatiënten. Het medicijn wordt vanaf augustus geleverd en dan verdeeld onder de lidstaten. Remdesivir is het enige door de EU goedgekeurde middel voor de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. Bijna alle beschikbare voorraden zijn opgekocht door de VS, maar Nederland heeft volgens het ministerie van Volksgezondheid al genoeg in huis. Vliegveld Heathrow wil van de regering met spoed een coronatest voor binnenkomende reizigers. In andere landen is die er al. Schiphol controleert gezondheidsverklaringen, maar test niet, omdat dat geen overheidsbeleid is. De Britse regering zegt in een reactie dat testen aan de grens geen wondermiddel is. Ouders die bewijsstukken moeten inleveren over hun kinderopvangtoeslag... krijgen meer tijd en hun toeslag wordt niet stopgezet als ze te laat zijn. Dat laat de Belastingdienst weten in reactie op tweets van CDA-kamerlid Omtzigt. Hij is kwaad dat veel ouders maar twee weken de tijd kregen om aan te tonen... dat ze niet hebben gefraudeerd met de kinderopvangtoeslag. En overlevende Salo Muller wil dat ook de Duitse spoorwegen excuses maken en compensatie betalen voor hun aandeel in de jodenvervolging. In een brief aan onder meer bondskanselier Merkel heeft hij een claim neergelegd bij de Duitse staat en spoorwegbedrijf Deutsche Bahn. Eerder bereikte Muller dat de Nederlandse spoorwegen tientallen miljoenen euro schadevergoeding uitkeert aan slachtoffers van de holocaust. Het weer, op de meeste plaatsen droog en de wind neemt af.